Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerika en twee bondgenoten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op islamitische staat in Syrië. Onder de doelwitten waren ook twaalf olieinstallaties... waar de terreurgroep volgens de Amerikanen zo'n 2 miljoen dollar per dag mee verdient. Ook in Irak werden doelen van IS bestookt. Het kabinet heeft gisteren besloten dat ook Nederland gaat meedoen aan de strijd tegen IS. Er worden zes F-16's ingezet. Die zullen alleen doelen bestoken in Irak en niet in Syrië. Het Nigeriaanse leger heeft naar eigen zeggen de leider van Boko Haram gedood. Het zou gaan om Mohammed Bashir, die in video's optreedt als het gezicht van de terreurgroep. Daarnaast zijn 260 strijders gevangen genomen. Het Nigeriaanse leger is bezig met een offensief tegen Boko Haram in het noordoosten van het land, waar de terreurgroep een kalifaat heeft uitgeroepen. De kinderombudsman zegt dat er nog steeds asielkinderen zijn die ten onrechte buiten het kinderpardon vallen. Gisteravond maakte staatssecretaris Teven bekend dat 50 tot 75 gezinnen alsnog in Nederland mogen blijven. De kinderombudsman noemt dat hoopgevend, maar zegt dat er nog steeds kinderen buiten de boot vallen die in Nederland geworteld zijn. Minister Bussemaker vindt het schokkend dat mbo-scholen kwetsbare leerlingen weigeren. Uit onderzoek blijkt dat ROC's duizenden leerlingen met problemen weigeren omdat ze de begeleiding te duur vinden. Daarbij speelt mee dat de scholen worden afgerekend op het aantal leerlingen dat een diploma haalt. Bussemaker zei in Nieuwsuur dat de scholen genoeg geld krijgen om ook moeilijker lerende jongeren te begeleiden. In Brazilië hebben wetenschappers muggen vrijgelaten die niet gevoelig zijn voor knokkelkoorts. De muggen zijn geïnfecteerd met een bacterie die het virus blokkeert en kunnen de ziekte dus ook niet overdragen aan mensen. De wetenschappers hopen dat de muggen de bacterie genetisch doorgeven aan volgende generaties. Knokkelkorst of dengue leidt tot zware gewrichts- en hoofdpijn en er is geen medicijn tegen. Het weer overwegend droog met vooral in het zuiden geregeld zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen Knopend Ouderijn en Breukelen 3 kilometer. Na een ongeluk zijn tussen Mars en Breukelen 3 rijstroken dicht.